Bij Fukushima 1 is een gevaarlijke hoeveelheid straling vrijgekomen. Iedereen die 20 tot 30 kilometer van de centrale is, moet binnenblijven. Omwonenden die nog dichterbij wonen zijn al geëvacueerd. In een van de reactoren was gisteravond een nieuwe explosie. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. In een andere reactor heeft brand gewoed. Premier Kaan heeft iedereen opgeroepen tot kalmte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft met drie Nederlanders in Japan nog geen contact kunnen leggen na de aardbeving en de tsunami. Een van hen is vermoedelijk in het rampgebied, van de twee anderen is onduidelijk waar ze zijn. Gisteren meldde de laatste Nederlanders zich die volgens Buitenlandse Zaken in het rampgebied wonen. De Nikkei-index zakt verder weg. De grootste aandelenbeurs van Japan stond vlak na opening 6% lager. Inmiddels is het verder gedaald richting de 10%. Gisteren sloot de beurs al met 6,2% verlies. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid onderzoek te doen naar de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden. Dat zei hij in het Met het oog op morgen. Als getroffen boeren uit onder meer Kootwijkerbroek om zo'n onderzoek vragen, zal hij het laten uitvoeren. Bleker benadrukte wel dat de boeren de uitkomsten ervan moeten accepteren. De uitbraak van Monte Clauseer werd aangepakt met het ruimen van de veestapel op veel bedrijven. Veel getroffen boeren waren het daar niet mee eens. De laatste Amerikaanse veteraan van de Eerste Wereldoorlog wordt vandaag begraven. De man die 110 jaar werd krijgt een plekje op de Nationale Militaire Begraafplaats Arlington in Washington. In 1917 ging hij naar het front nadat hij gelogen had over zijn leeftijd. Het weer wisselend bewolkt bij 6 graden. Morgenmiddag in het midden en zuiden wat zon.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 It's hard to say the right thing when you think you're wrong. And when time is short, the road is long. I suggest you go and take a minute. avenue het eh, in ieder geval wel. Uh, de muziekboulevard is uh, inmiddels afgelopen. Maar er zou hier achter een programma moeten zijn. Alleen degene die zeg maar het non-stop profiel had moeten invullen voor de, de computer. Die heeft dat verzuimd te doen. Nou ja, dan blijft het voorlopig even niet stil. Maar ja, aan de andere kant zit ik er dus nog even voorlopig even aan vast. Om het maar zo te zeggen. Twee nummers hebben we even gedraaid achter elkaar. Dat was bijvoorbeeld uh, Noir, een, eh, een, nieuwe groep uit Haarlem. Bestaat uit eh, drie mensen en deze groep, Duncan Idaho, is uit Lekkerkerk afkomstig. Beetje wat, wat een geciviliseerd nummer hiervoor gedraaid. Niet gelijk meteen overdreven hard rond tweeën. Dat, dat is toch een beetje erg van... ja, een beetje erg snel. Maar goed, dat maakt niet uit. Just Like You aardigheidje van, eh, van in ieder geval kan ik er al van melden... is dat zij eh, in eh, niet al te gekke lange tijd op donderdag hier een opwachting gaan maken bij ZFM Zandvoort. Dus dat kan ik je dan ook vertellen. Geen zondag in Kennemerland dus. wel even gewoon tijdelijk wat muziek. Totdat de heren het probleem hier met die computer hier hebben opgelost. En dat ik dan fijn naar huis kan. Hier is Jelle Set. zag je staan en dacht wat is je naam Ik keek je aan, zei waar kom jij vandaan Je zei van waar je kwam en pakte zo mijn hand Ieder ander de, aan de kant, je dacht dit wordt mijn man Als je naar me kijkt dan weet ik wat je voor me voelt Als je praat met mij dan weet ik precies wat je doen. Als geen ander zie ik wat jij ziet Wat ik voor jou voel, maakt me helemaal lijf. Ik weet niet wat het is, maar je maakt me zo blij. De tijd staat stil, je vindt me lief en op de eeuw. Ik raak de juiste knoppen, ja ik ben wat je wil. Ik besef wat je met me doet, het is een wederzijds gevoel en je zegt het goed. Jij bent alles wat ik wil zitten op één lijn als hetzelfde bloed. Het voelt zo vreemd, maar het is zo erg. Met een vrouw als jou vallen zoveel weg. Dat ik zoveel zeg en reden zat. Want jij bent de vrouw van mijn leven, schat. En het betekent dat ik heel graag bij je blijf. Want ik ben dit eenzame leven zat. Het is heel apart dat ik jou tegenkwam. En geen van ons weet daar de reden van. We zijn de uitkomst van de rekensom. Met jou aan mijn zijde en mijn leven om. Voor zo'n wereldvrouw heb ik zeker tijd. Want wat ik voor jou voel, dat maakt me helemaal aan de rij. Oh mam en pap, wat had ik het toch fijn. Nu de jaren zijn verstreken, herinneringen blijven steken. Zie ik hoe de wereld langzaam aan het veranderen is. Vrienden die verdwijnen, jonge gebouwen die verschijnen. Laten me realiseren dat ik het leven van vroeger wel eens mis. vaak problemen, Illusies en pijn. Soms wou ik dat ik weer eens klein zou kunnen zijn. Maar met de wereld aan mijn voeten, ambities als muzikant, sla ik mijn vleugels uit en kies ik voor een leven aan de rand. De economie, het is niet makkelijk, maar constant eenzaamheid, zwerven, strijden wallen. terwijl de tijd voorbij verstrijkt. In een wereld van terrorisme, haat, angst en pijn. Kunstenaars laat zien wie je bent en wat je wilt zijn. Door de ogen van een kind is alles zo makkelijk. Wegdromend in onschuld van deze verdorven mens. Ik denk het toch wat de zin van het bestaan is als er zoveel pijn en haat is. En het leven is zo ongrijpbaar. Het dood als slot waar ik langzaam mee vaar. Dat ik maar vraag wie ik ben. leven en het is hard, maar het is waar. Uiteindelijk zul je vergeten worden en daarmee is het klaar. Dus kijk om je heen, want je leeft op dit moment. Laat iedereen toch praten en wees wie je bent, wie je bent, wie je bent, wie je bent. Jazeker, dat uh, was Fabiana Dammers. <clears throat> dat eh, is een Nederlandstalig nummer. Eh, hoe kan dat? Dat ga ik uitleggen, want er zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. namelijk het feit dat ze toen op een gegeven moment een gitaar in handen kreeg. dat is de gitaar waar ze tegenwoordig ook zeg maar meespeelt in eh, theaters en op poppodia. En ze moest toen op een gegeven moment auditie doen, of beter gezegd een toelating doen voor het conservatorium. En toen heeft ze dit nummer met haar toenmalige gitaarleraar eh, gemaakt. En eh, dat hebben ze op een gegeven moment als, ja, als goed bevonden van het conservatorium. Het is het enige Nederlandstalige nummer wat ik heb. En voor de rest heb ik helemaal, helemaal niets. Gewoon helemaal niets van, uh, van Fabiana Dammers. Dus dat is wel het enige grappige eraan. En eh, vorig jaar toen eh, mocht ik het genoegen gesmaken om een keer eh, als jurylid bij On Air Talented. Dat is een programma wat Roy van Buringen op zaterdagmiddag aan het eind doet. Samen met Rudy Nicola. het programma Entertainment for You. En het, eh, dat, eh, wat, wat, wat hij eh, daaraan activiteiten daaronder hangt. Dat is On Air Talented. Dat is een talentenfestival wat hij gehad heeft. Er heeft trouwens ook uh, deze Julian, Julian Cassette aan meegedaan. En wie zag daar ook bij? Rosita Lot. En Seduction is een beetje haar artiestennaam. En daar was nou net dat ene nummer wat je net daarvoor hebt kunnen horen. Het is een uh, Nederlandstalig R&B nummer. En dat is wel eens heel erg leuk als je dat zo even verloren op een zondagmiddag zou kan draaien. Eh, nog steeds in blijde afwachting van eh, het op gang brengen van een eh, computer. Gaan we gewoon vrolijk verder met muziek bij CFM Zandvoort. En dit is, of dit zijn, de mensen van de Cosmic Carnaval nog eens een keer. No. En het nummer heet The Green Light. starts flashing and run before See The Green Light eh, klinkt ook anders in het eh, theater als eh, het goed is. nou, het probleem dat gaan we, hebben we eigenlijk al meer of meer een beetje opgelost. Maar we doen nog even één nummer om echt langzaam van het een naar het ander eh, te doen. En eh, dat andere, dat is dan dat wij eh, van onze collega's van AB Radio straks het signaal de eten zullen, gaan sturen. Dat doen we nu nog even niet. dat, is, dat, dat, dat doen we dus zo. maar eerst gaan we nog even iets anders draaien. Zandvoorts welvaren zou ik bijna willen zeggen. Namelijk Van Kessel. En het nummer Don't Be Long. who comes alone, walking free in an idea. It's the time with a touch of inspiration. Why don't be alone? It's how we live. tonight dat was Houses met uh, Faster. We gaan het eh, signaal doorgeven van eh, onze collega's van AB Radio. Die non-stop uitzenden. dat gaan wij dus ook doen. Wij liften dus gewoon op het signaal van de heren van AB Radio mee. En straks om vijf uur gaan we gewoon vrolijk verder met onze eigen programmering. Al dus, veel plezier met de non-stop muziek al daar. sun goes turns into gold. Everybody knows I've got the magic in me. When I hit the floor, the girls come snapping at me. Now everybody wants a blast of magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic, magic. Oh.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 van de regio. Kloppen wij door je speakers. Dit is AB Radio. Why am I so real? But they don't understand me Or really don't know the deal about a brother Trying hard to make it right Not long ago Before I win this fight Everybody's talking all this stuff about me Why the way that I want to live. It's my life. I can do just what I feel. It's my life. No one can tell me what to do. It's my prerogative. Cause what I'm doing, I'm doing for you now. Don't get me wrong, I'm really not suited. Eagle trips is not my thing. All these strange relationships really gets me down see nothing wrong spreading myself around. Everybody's gone.